Janeiro, daar is nog steeds mijn hart. Ik heb het daar verloren aan een Braziliaanse schaal. Het was als een betovering toen ik haar dansen zag. Daar in een klein cafeetje, het was rond middernacht. Haar ogen vol met passie en haar dans zo vol met vuur. Ik hoor haar nog in het nachtelijk uur. Zij zong steeds ai, ai, ai, die worden ai, ik vergeet nooit meer die Braziliaanse vrouw. Zij soms steeds ai ai ai, die worden ai ai ai. En er is niemand meer waar ik zoveel van echt proberen, niet geschoten is altijd mis. Maar dat ja zo zeggen, weet dat het een wonder is. Die Braziliaanse schoonheid, ze bleef die nacht bij mij. Maar toen de zon weer opkwam, was het geluk voorbij. Ze was voorgoed verdwenen, al droom misschien. Ik heb haar na die nacht nooit meer gezien. Zij soms steeds ai ai ai, die worden ai ai ai. Ik vergeet nooit meer die Braziliaanse vrouw. Zij soms steeds ai ai ai, die worden ai ai ai. En er is niemand meer waar ik zoveel van hou. Zij zo steeds ai, ai, ai, die worden ai, ai, ai. Ik vergeet nooit meer die Braziliaanse vrouw. Zij zong steeds ai, ai, ai, die worden ai, ai, ai. En er is niemand meer waar ik zoveel van hou.